Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Flinke regenbuien zorgen voor problemen in Limburg. Een deel van de A2 is dicht omdat er te veel water op de weg ligt. In onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg stroomt het water door de straten en komen putdeksels omhoog. Bij deze man in Valkenburg is dat al de zoveelste keer. Het is weer ondergelopen, ja. En op een gegeven moment zie je gewoon dat de putten eh, hier om de hoek en de andere straat, dat die het gewoon niet geslikt krijgen. En dat, dat alles gewoon helemaal van stop zit. En dan krijgen we al het water hier in de straat. En dat is nu al de, volgens mij vierde keer in een paar maanden tijd. Maar het wordt niet opgelost, maar. Verder is van het ziekenhuis in Maastricht de kelder ondergelopen. Maar ze laten weten dat de zorg niet in gevaar is. In Limburg geldt nog de rest van de avond code geel. De Amsterdamse studentenvereniging Langs krijgt geen geld meer van de universiteiten. Een dispuut van Langs had een ontgroening georganiseerd... waarbij nieuwe studenten seks moesten hebben in een steeg en andere rare dingen. De scholen zeggen dat ze het sneu vinden dat die ontgroeningen nog steeds zo zijn... dus stoppen ze met geld geven. Apple kan echt niet meer anders. De nieuwste iPhones krijgen voor het eerst een USB-C-aansluiting. Dat werd duidelijk tijdens een presentatie van het bedrijf. De Europese Unie heeft afgedwongen dat alle apparaten één soort oplader moeten krijgen. Dat is gemakkelijker en goedkoper voor consumenten. Apple heeft geprobeerd onder die regels uit te komen, maar dat is dus niet gelukt. Ook iPhones hebben dus straks een USB-C-aansluiting. Een noodkreet van zangeres Bibi Rexa, vooral bekend van de hit Say My Name met David Guetta. In een openhartige video op TikTok vertelt ze dat ze last heeft van angstaanvallen. Let me tell you right now, I'm not feeling so confident. I am so anxious and stressed about going on the red carpet and um, I guess people talking about my weight. Um, Because I'm not really loving myself right now. Ja, door die angstaanvallen slaat ze de VMA Awards van MTV vanavond over. Het weer, ook vanavond af en toe regen, vooral in Limburg dus. Soms kan het ook onweren. Vannacht hetzelfde, het wordt niet kouder dan 15 graden. Morgen nog een laatste bui, daarna is het droog en zonnig.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 May each day of the year be a good day. Geldt speciaal voor u. Ik begin meteen even met een waarschuwing. Ik krijg zojuist een berichtje op WhatsApp van Ruud Jansen. Mijn gewaardeerde collega. Er doen foto's via WhatsApp de ronde van de aardbeving in Marokko. En het eh, bestand heet Seismic Waves Card. Dat moet u vooral niet openen en ook niet bekijken. Want het hekje telefoon, schrijft Ruud, binnen 10 seconden. En je kan het op geen enkele manier manier ook meer stoppen. Dus dan wordt je telefoon geïnfecteerd kennelijk. Nou, deel deze informatie met uw familie en vrienden. Uh, doen dus foto's eh, van WhatsApp de ronde van de aardbeving in Marokko. Nou, dat wil ik even gezegd hebben. Niet openen, niet bekijken. Want dan heb je kans dat je telefoon wordt, eh, wordt gehackt. Zo is het maar net. Oh no, goedenavond. Ja, goedenavond, Charles. Ja, ja. En luisteraars, goedenavond. Ja. Eh, heb jij, heb jij, eh, had jij dat berichtje al gehoord? Of? Eh? Nee, nee, nee, nee, nee. En dan begin ik nou bijna met May Each Day of the Year Be a Good Day. Ja. Goeie dag. Nou, als je telefoon wordt, kan je het wel vergeten met je goede dag. <laughs> ja. Nou, luisteraars, ik heb ook weer een paar verzoekjes. Daar gaan we straks ook aan tegemoetkomen. Uh, Onno, had jij ook al een, een, werkje voor ons klaarstaan? Ik had ook al een nummer klaarstaan van Champagne. How about us? Oh. should ik weet niet eh, hoe het met u is, maar eh, voor mij geldt, muziek maakt mijn dag. Orno, geldt het voor jou ook? Altijd. Ja, een dag zonder muziek is geen dag. Hè? Nee, nee hoor, nee, nee, nee, En met al die ellende in de wereld, eh, muziek, ja. dat vrolijk dat ding een beetje op. Zo is Dit is een, een, nummer van Marvin Wells en Ferrer. The Shadows. Music makes my day. makes my day. Ja, wat een wereld, Onno. Hè? Ja, ja narigheid. Ja, narigheid. Tenminste, veel eh, nu weer met, eh, ja, rampen. Ja, Marokko, en eh, Libië, Syrië. Ja, ook al, ook al iets van 5000 of 5200 doden. Ja, mensen overleden. Ja, het lijkt wel steeds erger te worden. Het is, het is, Vooral in die gebieden die mensen worden wel bijzonder eh, zwaar eh, getroffen. getroffen. En, en juist eh, waar, waar huizen nou niet, wat je zegt, van denderend worden gebouwd. Precies. Zoals aardbevingen in, in Japan of zo, ja, daar, daar weten ze het. Ja. Nou, in ieder geval, ja, ik word, je wordt er niet vrolijk van. Maar goed, vanavond moeten we daar een beetje... met muziek moeten we daar een beetje iets proberen... Eh, toch een beetje goed Ja, een beetje, op een beetje goed gevoel te houden. Ja. Voor zover mogelijk. Hè? Dat, zeg ik altijd bij. Want er zijn natuurlijk mensen die, eh, ja, die misschien ook wel betrokken zijn met het hele gebeuren. Die familie hebben daar of zo. Ja, zeker. In, eh, in, eh, in Marokko eh, was nu vanavond op televisie... in het journaal was ook iemand, een Nederlander... een Marokkaanse Nederlander... die dus daar nu heen is... Mhm. om daar in dorpjes... gaat hij van het ene dorpje naar het andere dorpje... om daar voedsel en water... en vooral water natuurlijk, hè, schoon water... naartoe te brengen. De bron des levens. Hè? Ja. Water is heel erg belangrijk. Ja. Nou, je moet er niet aan denken dat je daar, uh, mee te maken krijgt met zo'n ramp. Verschrikkelijk. Maar goed, Onno, muziek. Muziek. Wat had jij voor ons? Nou, ik heb uh, Clouseau voorstaan. Oh. Daar gaat ze. Ja. En daar gaat hij dus. Ja, oké. Gods werk buigt zijn grijze hoofd en dankt de denk er niet aan, loop naar de maan. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ja, we hebben een uh, trouwe luisteraar, Annemieke Vos. En Annemieke, jij eh, bent ook een trouw verzoekjesindiener. en je hebt vanavond gevraagd voor een nummer van Raccoon. Goeie keus, lekker nummer en ik ga hem zeker voor je draaien. Hier komt hij. I'm so proud to be your mom And I am so proud to be your brother So may this be your song give up the fight for no reason but your own. Cause I never said the fight would be easy. Because it won't. I will come look for you when this life is through with this body. Before now, I still need to live, for we are not alone, and you are not alone so afraid, but I am so proud to be your father. So proud to be your mom, and I'll always be proud to be your brother. So may this be your song. Speciaal voor eh, Annemieke Vos was dat eh, Don't Give Up The Fight. Nou, we gaan het eh, gevecht niet opgeven, Annemiek. we vechten voor een betere wereld met z'n allen. En ja, zijn mensen doen het op hun manier. Op de A12 gaan ze liggen en dan laten ze haar helemaal nat spuiten. En ja, ik weet het allemaal niet. Daar nou, goed, ik, ik, heb, ik heb er eigenlijk ook geen mening over.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 New York's home, but it ain't mine no more. I am, I said. To no one there. no one get even for leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one?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 prachtige live uitvoering I Am I Set. Neil Diamond. In Nederland noemen we hem altijd Nederlands Diamant. Diamond. <laughs> oh no. Ah, ja. Eh, hoe is het met jouw eh, provider? Eh, doet hij het alweer? Ja, hij doet het wel. Ja, nou ja, goed. <laughs> Het is een gedoe even. Maar goed, het, lukt wel. Uh. Ja, oude verouderde computer, hè? Ja. Topje, maar god zolang hij het nog doet eh, en alleen hiervoor eh, voor te gebruiken, dan vind ik het is eh, prima. Is hij, stokkie is hij oud? Of is hij... Nou ja, hij is al een jaartje of acht oud, ja, zeven, acht. Dus, OJ, OJ. OJ. <laughs> Maar Windows 8.1, dus dan... Uh, dan en dan DJ, dat is... ja. Nou, nou ja, goed. we gaan gewoon uh, we een nummertje starten. Ik heb hier Johnny Logan. What's another year? such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? er net over, wat ze naar de Ja. ja. Daarom dacht ik wel eh, zo toepasselijk. Ja. Eh, nou ja, wat, eh, hoe zie jij onze wintermaanden tegemoet? <laughs> nou, ik heb de, de, zomer zoals nu het afgelopen weekend was. ja, wow man. Warm. He? Niet te doen, gewoon. Nou ja, eh, maar eh, dan straks weer die kou. Ja, dat hoeft voor mij ook weer niet. Nee, maar verwacht je dan kou? Want, want eh, we hebben al, eigenlijk al, al jaren geen echte winter meer gehad. Nee, nee, maar dat is al, al jaren zo. Dat ja. is winters die wij hebben meegemaakt. dat je een week of zeven, acht sneeuw had. Met sneeuwballen gooien en dergelijke. ja. En ijspret, dat is al jaren geleden. Ja. Dat is tegenwoordig alleen maar voor hooguit een paar dagen. Misschien een weekje. En dan is het over. ja, nou ja, ik, ik, ik heb zelf, vind het altijd wel gezellig ook. als Als er een soms... paar, paar, dagen sneeuw valt of zo. Ja. En helemaal eh, is het natuurlijk leuk als het zo rond de kerst gebeurt. Ja, Heb jij soms uh, Winter in America is Cold eh, nee, staan? Oh, nee, nee, nee, nee, <laughs> dat je daarom bij erover nee, Nee, joh. Ja? Nee, ja, we hadden het over wat ze hadden hier. Nou ja, ik denk, dat dus zullen het hier eens even doornemen. Ja. Je hebt het over de zomer gehad. De lente laten we maar even buiten beschouwen. Ja. Nou, we hebben trouwens een hele mooie juni maand gehad, hè? Wist je dat nog? Ja, ja dat, kunnen eh, we kan ik me wel even herinneren. ja. ja. Nou, en we hebben eh, vanavond een hele mooie muziekavond. En dat ga ik u bewijzen ook, luisteraars. Want eh, ik heb iets moois klaarstaan van die Alan Parsons Project. Don't answer me. Eerst muziek wat nooit verveelt luisteraars. Die Alan Parsons Project. Ik zou best eens naar zo'n live concert van ze willen. Ik weet niet of ze nog optreden of nou, weet jij Geen idee, nee. nee. Maar vind je, ook, vind je net zo mooie muziek? Of? Ja, nou, och, no. iets minder. Mag <laughs> het? ja, u kunt wel gaan. <laughs> ik kan het niet altijd met je eens zijn. Nee, eh, dat is ook zo. dat, eh, dat, is, ook zo. Ja. Misschien uh, dat je eh, wel het eens bent met mijn nou, ja, keuze. Ik, ik, kan zo naar de, ik ga zo naar de keuken. <laughs> hey, wat ga je ons voor ons draaien? Ik had net ook al, hebben we het al uitgeprobeerd om, voor de aansluiting, weet je wel, de computer. Ja. Ik heb nu Bill Withers voor staan. Oh, helemaal Just prima. the two of us. Ja moeten de luisteraar niks van denken.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 Eh, misschien... Samen zijn, <laughs> samen huilen. Oh, nee, samen lachen, samen, lachen. Ja. Nee, maar dan zeg je misschien wel tegen elkaar van... ik hou van jou. Hè. Dat heeft Marie Maribel ooit gezongen. Die heeft, had daar het eerst een hitje mee. Toen heeft Gordon het opgenomen, als ik me niet vergis. van eh, jou. ja. Alleen van jou. Ja, die. De, ja, die. Ik kan niet leven in een wereld. Ik weet het wel ook. Oké. <laughs> Ehm, eh, maar uh, Dana Winner, en daar ben ik een keer geweest in het uh, Kennemer Theater in Beverwijk. Een grandioze zangeres. Die heeft wat mij betreft de mooiste versie van Ik hou van jou. En die ga ik voor u draaien. draaien. Dana Winner. Een hele mooie uitvoering, luister maar. uit België. Een uh, zwaar onderschatte zangeres. Want ze, ja, eh, ze zingt bijvoorbeeld ook repertoire van Celine Dion. Uh, ik heb het allemaal live kunnen meemaken. Met groot orkest in het Kennemer Theater in Beverwijk. Dana Winner, ik hou van jou. Nou, ik hou ook van jou, Dana. Dus dat komt Oh. Ja, oh. Kom, ik kom er gewoon eerlijk vooruit meteen. Dus, <laughs> Onno, vertel. Ik heb een andere dame voor staan. En, eh, eh, Ook een, ja, ze, eh, ja, gaan we toch niet nahapen? Nou, ja, nee, oké. Een Nederlandse dame. Ne oh. Carol Emerald. Oh ja. Met een Night Like This. Night Like This, Cara Emerald. En ze opereert of ze zingt nu onder een andere naam. Ja. Ik weet niet meer... Eh, nee, ik weet ook niet welke naam. Maar in ieder geval, ze is een hele nieuwe carrière. Ja, ja een hele andere kant op. Eh, ja, ik, heb, eh, ik heb er nog weinig van gehoord. Ik heb, nou nee, ja. ik ook. Maar wat ja. niet is, dat kan nog komen natuurlijk. Ja. Ze heeft met dit repertoire natuurlijk gigantische hits over op de wereld gehad. Hè? Ja, zeker. A Night Like This. En A Night Like This wil ik ook nog een tweetal verzoekjes draaien. Dat doe ik voordat zo dadelijk het eh, nieuws voorbij komt. Het eerste verzoekje, dat draai ik speciaal voor eh, Susie Davis. En dat is een prachtig nummer van Andy Williams. Ook voor eh, onze trouwe luisteraars in Amerika. dan heb ik het over Joke Westerberg. Joke, jij bent ook een trouwe luisteraar. Dus voor jou ook het volgende nummer. Je vindt het vast mooi. someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever. We're after voor Joke Westerberg en uh, eh, Susie Davis, allebei woonachtig in eh, Amerika en Canada. Eh, voormalig inwoners van Zandvoort en ja, trouwe luisteraars. En daar draai ik graag dit verzoekje voor. En dat doe ik ook nog eventjes voor Gerry Rutte. Gerry, voor jou is gebruikelijk Aubrey van David Gates. Maar vanavond neem ik eens een ander liedje. En, is ook prachtig. David Gates, de leadzanger van Brad. En we hebben nog 50 seconden, of nou kunnen we dat... Eh, nog snel een, uh, zullen we zelf een liedje zingen? Nou, nou nee, <laughs> laten we dat luisteren, eh, luisteraars maar niet Nee, dan uh, kijk, dus mensen in shock en ja, zo. Ja, dus- ja, daarom. <laughs> Wat wel leuk is, vind ik, wat ik jou net liet zien, een, een herinnering. Van, dat het vandaag precies vijf jaar geleden is dat we ook uh, in uh, App hadden. Ja, maar dat was een andere dag geloof ik. Dat was een uh, andere dag en even iets andere tijd. Van 7 tot 9. Oké. <laughs> maar vijf jaar geleden was dat. Ja. Toch leuk, gezellig. De jaren, de jaren vliegen voorbij hè. Enorm. Vooral als je, enorm duif, je duif bent. En de tijd ook. <laughs> de tijd ook, ja. <laughs> Gaan uit het nou, nieuws, nog, nog, denk ik.